maar hun motie van wantrouwen haalde het niet... GroenLinks, SP, D66, PVV en de Partij voor de Dieren kwamen met de motie tegen Balkenende tijdens het debat over het rapport van de commissie Davids. Daarin zei premier Balkenende opnieuw dat hem niets te verwijten valt. Hij zei dat rondom de besluitvorming over politieke steun aan de oorlog in Irak niet alles is goed gegaan, maar hij vindt dat hij met de kennis van toen juist heeft gehandeld. Balkenende ontkende dat de Tweede Kamer onjuist en onvolledig is geïnformeerd. De Verenigde Staten gaan voor het eerst in 30 jaar nieuwe kernreactoren bouwen voor de opwekking van kernenergie. De Amerikaanse overheid staat garant voor ruim 8 miljard dollar aan leningen om de bouw mogelijk te maken. De VS wil meer kernenergie opwekken om zo minder afhankelijk te worden van de import van olie. Ook wil de VS meer kerncentrales om te kunnen voldoen aan de groeiende energiebehoeften. In Amsterdam wordt vandaag in 14 stadsdelen geen vuilnis opgehaald. De vuilnismannen en straatvegers leggen het werk neer om een betere CAO af te dwingen. De staking is onderdeel van een landelijke estafetteactie voor meer loon voor de gemeente- en provincieambtenaren. Vorige week staakten de vuilnismannen en schoonmakers in Utrecht al. De Thalys tussen Amsterdam en Parijs rijdt ook vandaag niet. Dat is het gevolg van het treinongeluk in het Belgische Halle... dat aan 18 mensen het leven kostte. De intercity van Amsterdam naar Brussel rijdt wel. Mogelijk is de botsing veroorzaakt doordat een van de machinisten door rood reed... maar dat staat niet vast. Op de Olympische Spelen is schaatser Margot Boer vierde geworden op de 500 meter. De Zuid-Koreaanse Sangwa Lee won de afstand voor de Duitse favoriete Jenny Wolf en de Chinese Xing Wang. Annette Gerritsen verspeelde haar kansen op een Olympische medaille. Zij viel. Het weer, eerst vrij zonnig. In de loop van de ochtend neemt de bewolking toe en gaat het licht regenen. Vandaag, later vandaag gaat het sneeuwen en het wordt een graad of twee.